Anouk met het NOS-journaal. De woorden algtoon en autochtoon komen vanaf nu niet meer voor... in publicaties van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De begrippen zijn volgens de WRR en het CBS niet meer precies genoeg... en stigmatiserend. Een alternatief komt er niet. Als een omschrijving nodig is, dan wordt voortaan gesproken... van inwoners met een migratieachtergrond... en inwoners met een Nederlandse achtergrond. Curaçao heeft geen aidsremmers meer voor de meer dan 500 HIV-AIDS-patiënten op het eiland. Vanwege geldproblemen kon het ziekenhuis op het eiland de afgelopen maand in tientallen gevallen medicijnen niet op tijd of helemaal niet leveren. Volgens de HIV-AIDS-patiëntenvereniging op Curaçao werden patiënten met lege handen naar huis gestuurd of werden andere medicijnen meegegeven. Het ziekenhuis onderzoekt of dit laatste klopt. Volgens de regering is er sprake van mismanagement in het ziekenhuis, maar de zorginstelling schuift de schuld van de geld problemen door naar de verzekeraars. De vrouw die een politiek schandaal veroorzaakte rond de Zuid-Koreaanse president Park is opgepakt. Ze wordt verdacht van corruptie en bemoeide zich met staatszaken. De vrouw kreeg als vertrouweling van het staatshoofd toespraken van de president toegestuurd om te herschrijven. En kreeg op die manier mogelijk geheim materiaal in handen. Ook heeft ze waarschijnlijk een goede universitaire studie voor Parks dochter geregeld. En zou ze haar connectie met Park hebben gebruikt om het geld af te troggelen. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Er zitten nog 20 mensen opgesloten in de mijn. Twee mijnwerkers zijn gered. De gasexplosie was gisteren in de mijn in het westen van China. Het is niet duidelijk hoe het met de mijnwerkers gaat die nog vastzitten. Veel mijnen in China zijn onveilig. De laatste jaren zijn wel maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Het weer overwegend bewolkt en droog. Het is zo'n 5 graden. Later op de dag regen. Het wordt maximaal 14 graden. Ook na vandaag blijft het wisselvallig met soms, een regen, soms regen of een bui. Morgen ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt telkens rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is dicht bij Gorkum. Dat komt op bergingswerkzaamheden na een ongeluk.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 the summer. See, stars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 gentleman. Tell me why are we? Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, Cause er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles lief. Da kann man Rock Me, aber der ist du mit. Come and rock me, I'm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 Gone too soon. Gone too soon. Like a perfect, perfect love, just be yours.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 this game? chemistry.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 真哈哈。 <laughs> to sitting next to you